Ook gisteren, op de eerste dag van het proces, weigerde de oud-president van Bosnië-Servië te komen. Hij vindt dat hij te weinig tijd heeft gehad om zijn zaak voor te bereiden. De rechters van het tribunaal hebben Karadzic nogmaals gewaarschuwd dat hij het recht verspeelt om zichzelf te verdedigen als hij niet op de zitting komt. Karadzic staat terecht voor onder meer volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid. Een man uit Utrecht heeft een gevangenisstraf gekregen van anderhalf jaar voor ontucht met minderjarige jongens. De man van 49 was zakelijk leider van een jongenskoor uit Roden. De rechtbank acht bewezen dat hij met drie jongens van dat koor ontucht heeft gepleegd. De man uit Utrecht was eerder ook al veroordeeld voor ontucht. Hij kreeg toen een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden die hij nu ook moet uitzitten. Justitie heeft gisteren op negen plaatsen invallen gedaan bij gastouderbureaus. De meeste daarvan liggen in het oosten van het land. De bestuurders van de gastoudersbureaus worden verdacht van fraude. Ze zouden bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag verkeerde informatie hebben gegeven. Er zouden aanvragen zijn ingediend voor kinderen die niet of pas later in de opvang kwamen. Het geld dat de bureaus daarmee binnenhaalden verdween in eigen zak. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Een man uit Kampen is vrijgesproken van het afsluiten van de elektriciteit in het Sofia ziekenhuis in Zwolle. Volgens de rechtbank heeft de man een geestelijke stoornis. De man dacht dat hij in het computerspel Silent Hill was en dat hij met het omzetten van de schakelaar een belangrijke opdracht had vervuld. Door de stroomuitval moesten patiënten handmatig worden beademd en zaten mensen drie kwartier vast in de lift.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 to get closer to your soul. And you do know that I want you. That's internet. www.zfmzandvoort.nl wanted get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money?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 No, I'm just not. said van ZFM.